Dit is Martijn van Week met het NOS-journaal. Het is verwacht akkoord gegaan met de gevangenenruil. Ruim duizend Palestijnse gevangenen worden uitgewisseld tegen de Israëlische militair Gilad Shalit. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Zij vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof heeft de verzoeken nu afgewezen. De gevangenenruil begint over een paar uur. Eerst wordt Shalit aan de Israëliërs overgedragen. Daarna komen 477 Palestijnen vrij. En over twee maanden worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. Topman Gourjon van Air France KLM stapt op. Dat is bekendgemaakt na een lange dag van overleg in Parijs. Details over het terugtreden van Gourjon zijn niet bekendgemaakt, maar het hing in de lucht. Air France KLM kampt met tegenvallende resultaten en Courjon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman Van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. Na een herstructurering moet in 2013 de opvolger van Courjon aan de slag gaan. Wie dat wordt is ook vandaag bekendgemaakt, de Fransman de Juniac. Hij was onder meer chef-staf van IMF-topvrouw Lagarde toen die minister van Financiën was in Frankrijk. De schrijfster Esther Verhoef heeft de NS Publieksprijs gewonnen voor haar thriller Déjà Vu. Het boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt kreeg ruim 20% van de stemmen. Verhoef kreeg de prijs in het Concertgebouw in Amsterdam uit handen van Simone van der Vlucht, de winnaar van vorig jaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat onderzoek doen naar mensenrechten schendingen van Shell in Nigeria. De zaak is een succes voor nabestaanden van Nigerianen die in de jaren 90 werden geëxecuteerd, omdat ze zich tegen oliewinning door Shell verzetten. Zij zeggen dat Shell betrokken was bij schendingen van mensenrechten in Nigeria van 1992 tot 1995.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 Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zijn maar beating and we begin Crowd up in the center, they watch me with him Watch the way we drop it in a mix time it. Eh? Rise and amplify it when we coming with the swing Just follow the the way we drop it in a mix time. Rise and it when we coming with the swing. Just following it back naturally. He set his goals to conquer all The planets and the stars Saintly intention evil scar Are you Mr. Please? Are you mister Are you Mr.